12 uur. Frits Emmelkamp met het NOS-journaal. In Helden in Noord-Limburg is een jongen van vijf uit een kermisattractie gevallen. Hij is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De jongen zat in een rupsbaan die na het ongeluk is stilgelegd. Volgens de eigenaar van de attractie zou de jongen tijdens de rit zijn gaan staan. Tegen een lokale krant zegt hij dat de jongen daarbij zijn evenwicht is verloren... De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de attractie vanavond nog onderzoeken. Supermarktketen Lidl had een deel van de halfvolle vanillejoghurt uit de schappen. Een klant zou onlangs stukjes metaal in de yoghurt hebben gevonden. Het gaat om literpakken yoghurt van het Melk Melbona met de houdbaarheidsdatum 29 april. Klanten die de yoghurt terugbrengen naar de winkel krijgen hun geld terug. In Sudan zijn in het huis van de afgezette president Bashir... miljoenen aan contant geld gevonden... Leden van de Veiligheidsdienst vonden 6 miljoen euro, ruim 350.000 dollar en 5 miljoen Soedanese ponden. Dat is omgerekend ongeveer 100.000 euro. Bashir werd ruim een week geleden door het leger afgezet na maandenlange volksprotesten. Hij zit nu in de gevangenis en wordt onder meer beschuldigd van witwassen. Ook twee van zijn broers zijn gearresteerd in verband met corruptie. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Bashir berechten wegens volkerenmoord in Darfur. Vijftien overlevenden van het busongeluk op Madeira zijn terug in Duitsland. Een Duits legervliegtuig bracht hen naar Keulen. Afgelopen woensdag kwamen 29 Duitse toeristen om het leven op het Portugese eiland... toen hun bus van een helling stortte. 27 andere inzittenden raakten gewond. Zij keren met reguliere vluchten terug naar Duitsland. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt tot de graad of 7. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan 20 graden in het noorden... tot zo'n 24 graden in het zuiden. Maandag wordt het nog iets warmer en vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe.